Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden vandaag veel ontbijtjes op bed gemaakt, want het is de dag van de liefde, Valentijnsdag. Veel kaartjes dus naar geheime liefdes of gewoon naar je vriend, vriendin, man of vrouw. Behalve voor hen is het ook een prima dag voor de horeca. Bij deze bistro in Haren in Groningen zijn er heel wat Valentijnboxen met een lekker diner voor thuis besteld. Nou, we hebben het zelfs drukker dan, eh, voor, dan vorig jaar en de jaren daarvoor. Doordat we nu natuurlijk veel meer mensen aan kunnen, om het zo maar te zeggen. Dus eh, ja, voor ons is dit een positieve dag. Een droevig bericht uit België. Twee kinderen van 4 en 8 zijn daar om het leven gekomen door een uit de hand gelopen verkeersruzie. De stiefvader van de kinderen achtervolgde na een botsing op een parkeerplaats in Moeskroen een andere automobilist... en knalde tijdens de achtervolging tegen een lantaarnpaal. De kinderen overleefden dat dus niet. En de strandtent in Scheveningen is afgelopen nacht bijna helemaal in vlammen opgegaan. In het pand was niemand aanwezig. Het kostte de brandweer wel nog flink wat moeite om genoeg bluswater bij het paviljoen te krijgen. Zeewater is daarvoor niet geschikt. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. En Eredivisie-koploper Ajax heeft zijn voorsprong verder uitgebouwd op nummer 2 PSV. Het verschil is nu 6 punten, terwijl Ajax ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. De Amsterdammers wonnen gisteravond in Almelo met 2-0 van Heracles. Het eerste doelpunt was van Davy Klaassen. Hij is toch niet helemaal tevreden met het spel van Ajax. We moeten wel en we kunnen beter. Alleen we weten ook, je kan niet 34 wedstrijden top spelen. En het is wel zaak om, om te winnen. En ja, dat blijven we wel doen. En ik denk dat dat ook wel een, eh, ja, wel een kwaliteit moet blijven die we, die we hebben. Ja, PSV had dus een mindere avond. De Eindhovenaren wisten ondanks 35 schoten op doel toch niet te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. En het weer nog. Vandaag opnieuw veel zon en helder. Het is wel wat minder koud dan de afgelopen dagen.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 Goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom aan eh, de luidspreker. Waar dan ook... Eh, ja, vandaag wederom een volgeladen uitzending ZFM Jazz. Gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer. Wij gingen van start zoals gebruikelijk met eh, Mulder en Mulder. Het legendarische duo dat eh, veel heeft opgenomen als trio en als kwartet. En van dit trio had ik eh, vorige keer al beloofd... ga ik elke keer als wij een uitzending hebben... als ik een uitzending heb, ga ik iets draaien. En vandaag iets heel toepasselijks. But Baby... It's cold outside. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been, been hoping that you so very nice. I will hold your hands they're just like my will start to worry. Watch and hurry. father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, I better scurry. Beautiful, please don't. Well, hurry. maybe just a half drink more. Put on some records while the I neighbors might think, but baby, it's bad out there. Say what's in this drink. No caps to be had out there. I wish I knew how. Eyes are like starlight to now. break the spell. I'll take your head. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no. Mind sir. if I move in At closer? least I'm gonna say that we've tried. What's the sense of hurting my pride? Really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, oh, it's cold outside. outside simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. but Baby, it's cold outside. The welcome has been How been lucky that you so dropped in. nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves on a tropical shore. My maiden aunt's mind is Gosh, vicious. your lips look delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a pleasure before. I've got to get but home. Maybe you'd freeze out there. Say, darling, can you lend me your it's calm? It's up to your knees out there. It's really been grand. When I touch but you, don't you see? How can you do this thing? We talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. least there will be plenty in If you caught pneumonia and died, really can stay. Get over that old doubt, oh, baby. it's cold. Doris Day, The More I See You. Aan het begin van de uitzending had ik het over eh, Valentijnsdag. Ik ga er eh, behalve op muzikaal gebied verder weinig aandacht aan besteden. Behalve dat ik ga zeggen dat eh, deze dag de dag is van de patroonheilige Valentijn. Sinds 469 want toen is deze dag uitgeroepen door paus Gelasius... tot eh, de dag van de patroonheilige Valentijn. Eh, in Amerika is men op enig moment begonnen met deze dag... de dag van de... Van de eh, het commerciële oogpunt eigenlijk ook. Hè? De nadruk van de anonieme liefde. En wij hebben dat overgenomen sinds de jaren 90 is het hier ook eh, gedoe daarover. Nou, en eh, mijn link met de jazzmuziek is dat het een, eh, nummer is... My Funny Valentine. Dat is ehm, in 1937 geschreven voor de musical van de, een musical die heette Babes. En die is geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. Rodgers en Hart, een beroemd Amerikaans duo... die vele songs in de American Songbook heeft eh, opgenomen. En nou is het zo dat dit nummer is uh, honderden keren vertolkt... door allerlei jazzmuzici op allerlei albums. En ehm, een van die mensen was uh, eh, Chad Baker... van wie het een soort herkenningsmelodie is geworden... En het grappige is dat de vertolking door Jerry Mulligan... die ik later in dit programma ga laten horen natuurlijk... is eh, in Amerika weer ehm, de aanleiding geweest... om door de Library of Congress National Recording Registry... Uh, daar is hij door eh, in het, eh, in het eh, Amerikaanse culturele erfgoed opgenomen. Nou, kun je nagaan. Ik heb vandaag ervoor gekozen om dit nummer een aantal keren te laten horen. Maar dan natuurlijk door verschillende vertolkers. En onder het mom dat er steeds mensen bij dit gezellige en interessante programma aanhaken. Dus dan voor iedereen die dan aanhaakt is het weer een nieuwe vertolking. En degene die vanaf nu luistert, die heeft dan lekker de diverse vertolkingen gehoord. En wat ik nu ga laten horen, dat is eh, een vertolking door een van de mensen die... Oh, wat ik zeggen, meerdere mensen die eh, hier kind aan huis zijn of waren bij Jazz in de Krocht. Ik heb hier een vertolking van Romy Halifax. Rom Halifax en zijn Fabulous Orchestra. Rom Helwig, vocals, Loet van der Lee trompet... Peter Lieberom sax, Martin Oster gitaar... Erik van der Luid piano, Erik Timmermans op de bas... en Frits Landersberg op het slagwerk. En we gaan luisteren naar hen allen in de vertolking van My Funny Valentine. Valentijn. Sweet, comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are Unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure? less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? have for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. ensemble van David Lukac, de trompetist die momenteel in de Dutch Winkelers Band speelt. Alhoewel speelt, eh, hij zit erin. Maar ook die jongens die zijn al maanden niet meer aan het spelen. En dat was het eh, nummer Dream City. Ik ga nu iets laten horen van een zangeres vorig jaar overleden. Rick de Nijs. Die eh, gaat vertolken The Good Life een nummer geschreven door de Franse chansonnier, zanger, entertainer Sacha Distel. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. yourself. Don't try to fake romance. Dexter Gordon samen met Lionel Hampton in een interessant nummer, Cute. Dexter Gordon. Het leidend thema vandaag, luisteraars, is eh, de vertolking van My Fully Valentine. En allen die nu op het punt staan om een ehm, dienblad aan te, aan te laten rukken met eh, warme croissants, uh, eh, koffievers sap, de eitjes, et cetera Um, die zou ik aanraden om de luidspreker wat harder te zetten. Want wat is er mooier dan de vertolking van... My ja, ik weet het ook. De mensen die aan uh, intermittent fasting doen... die denken, ja, dat heb ik allemaal niet. Maar dan denk je er, ga je alvast nu maar luisteren... en straks om 12 uur, dan denk je dat erbij. We gaan nu luisteren naar de prachtige vertolking van My Funny Valentine... door Ingram Washington... En hij wordt eh, begeleid door Kajan Witmer. Die hoor je op heel veel eh, platen. Een begenadigd Nederlandse pianist. Peter Björnild op de bas. Marcel van Engel op het slagwerk. Olaf Hoeks, daar hebben we hem op de tenorsax. Mike Booth, die speelt trompet en flugelhoorn. Hermine Deurlo, ik weet niet of ze ook bij mee meedoet... maar die op de harmonica. En we gaan zoals gezegd luisteren naar Ingram Washington. My Funny Fella. make Valentine. You make me smile. lips are Yet you're my favorite work of art. And is your figure less than Greek? Is your mouth just a little weak? But when you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if So stay, little Valentine, just stay. Each day is Valentine. was dat in de, eh, uitgevoerd door het orkest van eh, Ray Brown. Eh, en het orkest heette The Band of Renown. En die startte hij in 1938. En bij zijn overlijden in 2001 was die band nog steeds aan het spelen. Een man die ook enorm veel heeft betekend... in de ontwikkeling van de big band jazz. We gaan nu naar een vertolking door... een vertolking door Aretha Franklin. Want die ehm, eh, neemt het op voor allen die vandaag een Blue Day hebben. Today I sing the blues. I'm alone again today. here's a tune from the pen of Alec Wilder, a very beautiful old tune, I'll Be Around. Eh, George Shearing met een eh, vertolking I'll Be Around. Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bijna op, eh, luisteraars. En daarna gaan we nog een uur verder. Vandaag is het thema My Funny Valentine. ik heb een keuze gemaakt uit honderden vertolkers... En ehm, nou, die laat ik dan horen. En het eerste uur, dat sluit ik af met een, eh, een vertolking van dit nummer... geschreven door Rogers and Hart, My Valentine... door twee heren en hun begeleiders... die eh, hun sporen ruimschoots verdiend hebben.